get scared. Time to change plan. Don't know how to treat a lady, don't know how to be a man. Time to admit what you call defeat. Cause there's women running past you now, and you just drag your feet. Man makes a gun, man goes to war. Man can kill and man can drink and man can take a whore the blacks, kill all the reds. And if there's war between the sexes, then there'll be no people left.